Daarmee is de betalingsachterstand opgelopen tot ruim 4 miljard dollar, zo maakte ondersecretaris-generaal Kane bekend. De grootste schuldenaar is volgens haar de VS, dat nog 1,2 miljard dollar moet betalen. Washington is het daar niet mee eens. We betalen onze contributie helemaal en op tijd, luidt het. Volgens de Amerikaanse regering heeft de VN ook bijdragen berekend waarop het geen recht heeft. De Amerikaanse regering gaat in beroep tegen de gerechtelijke uitspraak dat er een eind moet komen aan het don't ask, don't tell beleid in het leger. Homo's mogen dienen in het Amerikaanse leger, maar ze mogen niet uitkomen voor hun geaardheid. President Obama wil die bepaling schrappen, maar vindt dat een taak van het congres en het leger. De rechter zei dinsdag dat de don't ask, don't tell regel direct moest worden afgeschaft. Obama vraagt de rechter nu om dat bevel voorlopig op te schorten... zodat er binnen het leger geen verwarring ontstaat of homo's zich mogen uiten of niet. De Amerikaanse president Obama ziet uit naar de samenwerking met de nieuwe premier Rutte. In een reactie van het Witte Huis op de benoeming van het nieuwe kabinet staat dat Nederland en de VS sterke banden hebben... en over de hele wereld samenwerken om vrede, welvaart en vrijheid te bevorderen. Eerder werd Rutte gefeliciteerd door voorzitter Barroso van de Europese Commissie en EU-president Van Rompuy. Barroso voegt eraan toe dat Europa voor een aantal grote uitdagingen staat, zoals het herstel van de economie.